Goedemorgen, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Op Maui is het dodental van de natuurbranden opgelopen tot 89. En het ziet er naar uit dat dat aantal nog wel op gaat lopen. Dat heeft de gouverneur van Hawaii gezegd. Inmiddels zijn er zo'n 2200 huizen en andere gebouwen afgebrand. Deze man bekeek de verwoesting vanuit een helikopter. Oh my gosh, look at the harbor. Oh my gosh. This looks like Baghdad or something. Honderden mensen worden nog vermist. Met honden wordt er naar ze gezocht. Na een reddingsactie uit de bergen van het grensgebied van Oostenrijk en Zweden... kunnen wandelaars uit België een hoge rekening verwachten. Het gaat om vier volwassenen en drie kinderen die de Chesaplana hadden beklommen. Zo'n 3000 meter hoog. De wandelaars durfden niet meer naar beneden... en moesten met een helikopter van de berg worden gehaald. De politie wil nu dat de Belgen zelf gaan betalen voor de kosten... omdat ze zich niet goed hadden voorbereid. Zeker drie mensen zijn vannacht om het leven gekomen... bij een grote brand in een appartementencomplex... in de Zuid-Franse stad Gras, vlakbij Nice. 18 mensen raakten gewond, van wie één ernstig. Het vuur brak rond drie uur uit in een trappenhuis. Volgens lokale media hingen mensen schreeuwend om hulp uit de ramen. De brandweer zette 17 auto's in om de vlammen te bestrijden. Het vuur was rond 6 uur geblust. De dood van een Sherpa in de Himalaya wordt onderzocht. De Sherpa was uitgegleden op de berg K2. Tientallen bergbeklimmers zouden hem hebben zien liggen, maar zijn doorgelopen. Deze Noorse klimmer was ook onderweg naar de top van de K2... maar zegt dat ze wel degelijk hebben geprobeerd om de Sherpa te redden. We were there uh, when he fell in the dark. It was... Uh, many hours before this was filmed and we tried for hours to save him. De beschuldigingen kwamen van twee klimmers die de situatie hadden gefilmd met een drone. Zij zeggen dat de Sherpa gered had kunnen worden. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar een beetje af vandaag. Op de meeste plekken blijft het droog en het wordt 20 tot 24 graden.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 Eh, u hoorde een nummer van Jean-Baptiste Frederik Isidore eh, Baron Tielemans. Ook wel bekend als Toets Tielemans. Het nummer heet Dr. Pretty en het was van het gelijknamige album. zoals gezegd, vanuit Zandvoort ZFM Jazz. En het volgende nummer wat ik klaar heb staan is van een een goede saxofonist uit de vorige eeuw, uit Boston. Eh, Sonny Stitt. En hij speelt samen met het eh, Oscar Peterson trio Easy Does It. is dit samen met het eh, Oscar Peterson trio. Het lijkt bijna wel of die zingt op die saxofoon. Maar dat is eh, prachtig. Dit zijn nog eh, een paar nummers die ik over had van mijn vorige uitzending... waarbij de saxofoon centraal stond. En vandaag heb ik niet echt een thema. Ik heb gewoon muziek uitgekozen, jazzmuziek... waar ik zelf heel erg van hou. En dat is toch wel een beetje mainstream. En in de tweede uur ook een paar crooners met, met big band... Wat ik ook ontzettend mooi vind. Het eh, volgende wat ik klaar heb staan, dat is een, eh, nummer van eh, Carmen McRae. Carmen McRae is uit de vorige eeuw, geboren in 1920 in New York. En zij werd wel gezien als een van de invloedrijkste vocalisten van de 20e eeuw. En ze wordt eigenlijk wel herinnerd omdat zij toch wel een eigen interpretatie gaf aan de, ja, aan de lyrics van het liedje. Ik zou zeggen, oordeel zelf. Zoals gezegd, Carmen McRae I Was Doing Alright. I was doing alright, nothing but rainbows in my sky. I was doing alright till you came by. whenever you're away. I can't sleep nights and suffer all the day.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 maar door zijn uh, overmatig drugsgebruik en zijn vroege dood... en toch wel een charismatische uitstraling... staat Baker ook bekend als de mooie jongen. Hij eh, kan natuurlijk prachtig trompet spelen. En ook, zo zie je dit... nummer wat ik net gespeeld heb, natuurlijk ook een prachtige, prachtige stem. Het volgende wat ik klaar heb staan is een, wat meer van deze tijd. Erik Schot, een, uh, een Amerikaanse jazzpianist. Ik heb een mooi nummer uitgekozen en het heet Along Came Betty. Als de techniek een beetje mee wil werken. Ook ik luister naar ZFM Radio. there suddenly appeared before me The only one my arms will ever hold I heard somebody whisper, please adore me And when I looked the moon had turned to gold Blue moon Now I'm no longer alone Without a dream in my heart Without a love of my own without a love of my own. Laura Pucci met het nummer eh, Blue Moon van het album Laura, Goes East. En het eh, is een leuk eh, album, dat is uitgebracht in 2020 door Laura Fici, logisch. Ehm, maar zij is onwijs geliefd en bekend in het Verre Oosten. En ehm, deze plaat is dan ook opgenomen met, eh, in het Verre Oosten, in de studio. Ik geloof, weet niet helemaal zeker, maar ik denk China of Japan. En ook allemaal met muzici vandaar. Dus het is eh, wel grappig. In 2020 uitgebracht, Laura Coast East. Duck Webb op saxfoon eh, saxofoon met het Duck Webb Trio. En het is een eh, album, het heet eh, Duck Webb in, in Holland. En dat, de andere twee leden van het trio zijn in dit geval dan ook Erik Ineke op drums, Nederlander. En Marius Beets op piano. Prachtige saxofoonklanken van Duck Webb van het album Duck Web in Holland. En het nummer heet ook Invitation. Waarschijnlijk omdat hij uitgenodigd was in Nederland. Ik verzin het maar even. Het, het volgende wat ik klaar heb staan is ook een, van Nederlandse bodem. En het is eh, een, zangeres. Ja, ik vind het wel een hele... Ze heeft een bijzonder mooie stem. En eh, een Nederlandse zangeres. Haar naam is uh, Anne Burton. En ik heb een nummer uitgekozen. Het heet Sonny. En het wordt vertolkt samen met Louis van Dijk.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 Although I'm quite aware that here and there are traces of the care. a schoolgirl in the fury of her first affair. Will it ever cloy this odd diversity of misery and joy? I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm. So, if I could employ a little magic that would finally destroy this dream that pains me and enchains me, but I can't because I'm mad. I'm mad about the boy. Mad About the Boy van eh, Dina Washington. Dina Washington uh, in de vroege vorige eeuw, 1924 geboren. Eh, ook zij vind ik een prachtige stem. En het is toch bijzonder dat er zoveel, eigenlijk zoveel vrouwen in de, in de jazzmuziek eh, groot zijn geworden als vocalist. Na ehm, naar een andere eh, Amerikaanse muzikante, ook muzikante, een vrouw, Alexa Tarantino. Geboren in 1990, dus vrij veel jonger. En ze speelt saxofoon. En dat is ook hiermee is ook maar weer het bewijs dat ook onder, onder jonge muzici de jazzmuziek echt nog wel leeft. Zoals gezegd, eh, Alexa Tarantino met het nummer ondercut. live for the moment, love till the moment is through. After the night and the music die, will I? for the moment. Love till the moment is through. After the night and the music die, will I? 2000 overleden Julie, uh, Julie Londen. En het bijzondere van Julie, eh, Julie, Nou, ik verslik me helemaal. Het bijzondere over Julie Londen was... dat ze een bijzonder eh, lage, zwoele, rokige stem had... maar met een beperkt bereik. En vooral geschikt voor blues en ballads. een soort songs dat in het Engels torch songs wordt genoemd. Ze zong als een crooner dicht tegen de microfoon... wat een intiem en sensueel effect had... In totaal zou ze 32 albums uitbrengen op Liberty. En eh, haar laatste opname was My Funny Funny Time... voor de soundtrack van de film Sharky Machine uit 1981. We zijn alweer aan het einde gekomen van het eerste uur jazz... hier bij eh, ZFM in Zandvoort. Elke zondag van 10 eh, tot 12. Mijn naam is Marco. Ik vind het heel fijn dat u luistert. En ik ga dit uur afsluiten met een een Nederlandse zangeres. Ik heb eerder dit uur ook al een eh, nummer van haar aangedraaid. Ze heeft ook een, eh, een prachtige stem, vind ik persoonlijk. En ze heeft ook een beetje de... Eh, ze kan net even een beetje... Hoe zeg je dat in de jazz? Net even na de tel zingen, zeg maar. een beetje... Ja, dat lijkt net, net even daar achteraan. Haar naam is Anne Burton en het nummer wat ik heb is Can't Face Music. without singing the blues. Rain, your rhythm on my window pane drives me insane because I can't face the music. without singing the blues. My heart is so broken. I've spoken to the Lord for sympathy. And if he do bottom of the deep blue sea for me.